Levi van Eck met het NOS-journaal. De schooladviezen voor leerlingen uit groep 8 vielen vorig jaar gemiddeld lager uit dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. De oorzaak is het grappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies dat docenten in februari hadden gegeven niet meer naar boven worden bijgesteld. Vooral meisjes kregen een lagere schooladvies. Dat komt omdat zij vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets halen. Het aantal meisjes met een VMBO-HAVO-advies of hoger daalde vorig jaar met 7 Supermarktketen Jumbo schrapt de functie van honderden medewerkers, blijkt uit een brief aan het personeel. De medewerkers kunnen solliciteren naar een andere baan binnen het concern. Volgens Jumbo komt er voor getroffen personeel een passende functie in de plaats. Vakbond FNV zegt dat medewerkers niet in het trucje moeten trappen... waarmee Jumbo de salarissen zou kunnen verlagen. Vorig jaar zijn meer mensen met pensioen gegaan dan, twee jaren, dan de twee jaren daarvoor. Er gingen 94.000 mensen met pensioen. Dat is 30% meer dan in 2018 en 2019, meldt het CBS. Gemiddeld stopten werknemers op 65,5 jaar met werken. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het niet verhogen van de AOW-leeftijd in 2020. Daardoor kwamen meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering. In de zorg gingen verreweg de meeste mensen vorig jaar met pensioen. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat binnenlandse vluchten verbiedt naar bestemmingen die binnen 2,5 uur bereikbaar zijn met de trein. De wet moet ervoor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Critici trekken het wetsvoorstel in twijfel... omdat de meest vervuilende binnenlandse vluchten in Frankrijk nog steeds buiten schot blijven. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen en kan er in het binnenland min 4 graden vriezen.